Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De huren gaan dit jaar omhoog met maximaal 1,3 procent. Dat heeft minister Donner gezegd in de Tweede Kamer. Hij zei verder dat een maatregel om het zogenoemde scheefwonen aan te pakken een jaar wordt uitgesteld. Er is sprake van scheefwonen als het inkomen van een huurder te hoog is voor een sociale huurwoning landelijk elektronisch patiëntendossier is gesneuveld in de Eerste Kamer. Minister Schippers had het wetsvoorstel aangepast om de Senaat tegemoet te komen. Ze wilde onder meer het landelijke EPD beperken tot geneesmiddelen... en patiënten die het systeem willen gebruiken moesten dat duidelijk aangeven. Maar de aanpassingen wisten een ruime meerderheid van de Eerste Kamer niet te overtuigen. De behandeling van de zaak Sahar door de Raad van State is uitgesteld. zou morgen een zitting zijn over het meisje dat minister Leers wil terugsturen naar Afghanistan... Maar Leers wil eerst nieuwe informatie van buitenlandse zaken over Afghanistan bestuderen. In een nieuw rapport staat dat westerse meisjes in Afghanistan meer risico lopen om slachtoffer te worden van geweld. Het kabinet voelt er niets voor om bonussen die zijn uitgekeerd bij banken en verzekeraars door de Belastingdienst te laten terughalen. Tweede Kamer steunde vorige week een motie van de PVV om de bonussen eenmalig voor 100% te belasten. Staatssecretaris Wekers noemt terughalen van bonussen disproportioneel. Wil wil hij excessen in de toekomst voorkomen. Aanvallen op Libië stoppen pas als Gaddafi zijn troepen terugtrekt en het geweld tegen burgers staakt. zei de Amerikaanse minister Clinton aan het begin van de internationale conferentie over Libië. In Londen praten afgevaardigden van zo'n 40 landen en internationale organisaties over het vervolg van de missie. Wordt ook gesproken over Gaddafi zelf. Hem wordt mogelijk asiel aangeboden in een ander Afrikaans land.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 ¿Quieres bailar conmigo? Ven a tomar el sol conmigo Venga, baila conmigo en la playa als je dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt Zorg dat je ontspant, want zo hoog is hij Welkom naar de stad, zwembad, overrichting het strand Overal in Nederland is die zomerwijn ¿Quieres bailar conmigo, Ali?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 Hey, it's the reason I'm the king, girl. I know what you like. Come on. If it's hood, I ain't checking for them. Better be straight if I need a soldier that ain't scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean.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 I like them boys over there, they looking strong tonight. Strong tonight. Just might give one the phone tonight that might change my life. Every time you look at me, my girls be like, be like that one may be the one tonight. If it's status ain't hood, I ain't checking for them. Better be straight if you're looking at me. I need a soldier that ain't scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean.